Chris Op Radio 501. op jouw Radio 5 Leen. Jort Sven van Ees en Heel fijn. Eh, het is weer een nieuwe episode van de Carousel op jouw Radio 5 Leen. En dat betekent dat ik tot 6 uur bij je ben met heel veel fijne zomerse muziekjes. Want ja, buiten is het toch net even iets anders. Harde wind. En ja, het lijkt gewoon wel weer herfst. Maar niet op jouw Radio 5 Leen. Met Proviant Audio. omschrijft als super jazz. Eh, je hoort de formatie Bruut. En de track is getiteld Mash. We gaan door met een track ook van Nederlands geboden. Carol Emerald en Back It Up, maar dan in een iets andere versie dan dat jij gewend bent. Dit is de Lorca Remix. In de eh, nabewerkte versie van Kenny Dope. Um, origineel van het nummer is overigens gebruikt in een videogame genaamd Sleeping Dogs. En eh, is dan te horen op eh, de zender Deptones Radio. Geen idee wat voor spel het is, maar ja, het is wel een leuk feitje. Laten we daar maar, daar maar op houden. Ik zou zeggen, schenk jezelf even een hele fijne, coole versnapering in. En zak eventjes lekker onderuit in die heerlijke stoel geniet van Jazz Nova en Behold These Days. Radio 501. Is Radio 501. van de Barrio Jazz Gang. Je hoorde Sunday Show en daar zit je ook naar te luisteren. Kan ook niet anders op een zondag natuurlijk. Je zou het niet verwachten uit Zweden. Fantastisch zomersklanken, maar toch komt het daar vandaan. Je hoort hier Pledge en You. side en Breezy op jouw eigen Radio 5 alleen. En ik ga de laatste plaat draaien voordat jij kunt gaan luisteren naar de plaat voor jou van deze week. Die van Sylvia Aimee is en getiteld Jumping In.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 BFA for You, als het echt om veiligheid gaat. Niet roken, verstandig zonnen, voldoende bewegen, gezond eten, op je gewicht letten, matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen. Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 op Donderdag. Smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Daverende Donderdag op Radio 501. Chris Thijsmans op Radio 501. Mr. President, left and right, op je eigen Radio 5 alleen. En we gaan door met een heel fijn, dampend stukje muziek van Ryan Harris. En The Fusion Experience. Dit is Caramunga. About Crack. En we gaan door met een hele fijne combinatie van muzikanten. Uh, ja, de Milano Jazz Combo. Mag jij raden waar ze vandaan komen? Inderdaad, Milan. En dit is Changes. En Waiting So Long. En ja, Wikipedia stemt mij een beetje droevig, want je hebt de legende. De ja, briljante jazzzangeres Ella eh, Fitzgerald. En dan kijk eens even op Wikipedia om daar wat informatie over te vinden. En dan staat er dus onder het kopje singles... Sleigh Ride met René Vroger. Nummer 15 in de single top 100.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 En ja, ik ben benieuwd, wat wil jij horen? Wat kan ik voor jou draaien op deze, ja, toch een beetje herfstachtige zondag? Waarmee kan ik jou blij maken? Laat het mij weten. Studio Twitteren is overigens sneller. At Chris En dat is dan met CH. En je kan natuurlijk kwijt op de site wwwradio 51nl schuine live. Wat jij in ieder geval van mij krijgt zijn straks nog Bruno's Big Blue Orchestra en Neocore Collective. Maar eerst Sven Hammond Soul featuring Ivan Pettori. Dit is O oh Woman. Your mama don't like me, I'm a son of a gun. She says read a straggle list of the hearts he robbed. I got no business in church, so I go straight to hell. If she had the power, she would definitely send me a sale. ¡Qué sabrosura en la cintura! Dev Como Camenina. Nou, mooie titel. Geen idee wat het betekent, maar ik vind het mooi. En wat ook heel erg mooi is, is deze cover van eh, de uit Duitsland komende formatie Bruno's Boogaloo Orchestra. Dit is Push It. hebben zojuist ook eh, eerder kunnen luisteren naar uh, New Cool Collective. Nu een stukje van de frontman himself, solo Benjamin Herman. Dit is Durban Poison. Durban Boys en Benjamin Herman op jouw Radio 5 Leen. En ik ga mijn laatste plaat voor jou instarten. Hij komt van Parov Stellar en is getiteld Libella Swing. Dus ik zou zeggen, swingt u even gezellig mee. Straks een nieuwe Meer Matthijs op jouw Radio 5 Leen. Terwijl hij hier nog een uh, burger aan het eh, is. Ik krijg er trek van, echt. Ik ben blij dat ik een broodje aan heb meegenomen. Ik wens je nog een hele fijne zondag en tot volgende week.